voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ging je tripje dit jaar niet door, dan kun je je geld misschien toch gewoon terugkrijgen. Zeker 1 miljoen Nederlanders kregen een voucher nadat hun vakantie niet doorging. Met die bon kunnen ze hun reis omboeken of hun geld terugvragen. Maar veel reisbureaus hebben daar helemaal geen geld voor. Kees boekte een vakantie naar Egypte, maar die ging niet door. Uiteindelijk eh, hebben we betaald voor iets waar we nog niets voor voor, terug, voor teruggehaald hebben. En eh, dan, zie ik het eigenlijk eh, net zoals dat je een auto of een fiets of een, of, of een stuk meubel eh, koopt voor je huis. leveren die spullen. En kan het niet geleverd worden, dan, dan moet het geld terugkomen. Volgens de Telegraaf wil het kabinet reisbureaus daar nu dus mee helpen. Zodat gedupeerden hun geld alsnog terugkrijgen. Ze trekken er 400 miljoen euro voor uit. De KNVB moet een duidelijk statement maken over de situatie in Qatar, vindt Amnesty International. Over twee jaar is daar het WK voetbal. Vanavond is de loting voor de kwalificatie. Volgens Amnesty het moment om duidelijk te maken dat het schenden van mensenrechten echt niet kan. Weer heeft iemand rond president Trump corona. Dit keer is het Rudy Giuliani, zijn advocaat. Die was juist druk met alle rechtszaken die Trump heeft aangespannen tegen de verkiezingsuitslag. Doet hij al een tijd zonder mondkapje, zegt deze Amerikaanse verslaggever. He's been crisscrossing the country, leading the president's fight to try and overturn the results of the 2020 election without a face mask. Wordt snel beter, Rudy. We gaan door, schrijft Trump op Twitter. En gefeliciteerd met prinses Amalia. Ze is vandaag 17 geworden. Viert ze volgens haar moeder wel helemaal coronaproof. Ze krijgt deze week elke dag drie gasten over de vloer. Betekent wel dat haar zusjes Alexia en Ariane deze week even niemand mogen meebrengen. Anders zijn er te veel gasten in huis. Het weer, ga je zo de hond uitlaten, leg maar vast een handdoek klaar. Het is behoorlijk nat vandaag. Graadje of 5 trouwens, pas vanavond droogt het op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is de rijbaan nu weer vrij bij knooppunt Velzen.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 radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. Prisoner, prisoner, locked up. Can't get you off my mind, off my mind, Lord. dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De KNVB moet zich nadrukkelijker uitspreken tegen mensenrechten schendingen in Qatar... zegt Amnesty International vlak voor de loting vanavond... voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal over twee jaar in Qatar. Volgens Amnesty werken er nog altijd veel arbeidsmigranten... onder slechte omstandigheden in de stadions. Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump, heeft corona. De Amerikaanse president laat dat weten via Twitter... Hoe het met de 76-jarige Giuliani gaat, is onduidelijk. En prinses Amalia viert haar 17e verjaardag. Volgens koningin Maxima gaat dat helemaal coronaproof. Amalia krijgt deze week elke dag drie verjaardagsgasten over de vloer. Het weer nog nat en bewolkt, maar in de loop van de middag wel droger. Het is vandaag zo'n 5 graden. shake up the happiness van Marco tot de buurman klaar. Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning.